Trump vindt dat China de financiële banden moet doorsnijden. Maar Xi voelt daar weinig voor omdat de situatie daar instabiel van wordt. Toch was Trump opgetrogen over zijn bezoek aan China... omdat het werd afgesloten met het ondertekenen van een handelsakkoord... ter waarde van 250 miljard dollar. Medische professionals weten te weinig over mensenhandel. Dat schrijft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel in een rapport. Daarom krijgen ze nieuwe richtlijnen om signalen van mensenhandel beter te herkennen. Daarin zal meer nadruk worden gelegd op het herkennen van slachtoffers van uitbuiting op het werk. De huidige richtlijnen zijn meer gericht op slachtoffers van seksuele uitbuiting. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat in gesprek met mijnbouwbedrijven die belasting ontwijken in Nederland. Veel ontwikkelingslanden zijn daardoor de dupe en lopen tientallen miljarden euro's mis. Van de 40 bedrijven die zijn aangeschreven komen 12 bedrijven daadwerkelijk praten. Nederland zal zeggen dat er aan strengere regels wordt gewerkt. Zoals het aanpakken van brievenbuskantoren die geen banen creëren in ons land, maar wel schadelijke gevolgen hebben voor andere landen. Daarnaast wordt het toezicht uitgebreid. Het lijkt erop dat Whalen volgend jaar opnieuw naar het Eurovisie Songfestival gaat. In een video die Avro Tros vandaag online zette... is een tatoeage te zien die van de zanger lijkt te zijn. Ook komt er een fragment van The Voice of Holland voorbij... waar hij jurylid is. Het zal niet de eerste keer zijn dat Whalen op het Songfestivalpodium staat. In 2014 werd hij tweede toen hij samen met Ilse de Lange zong. Het Songfestival is begin mei in Lissabon. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt 9 tot 11 graden. Later vanmiddag vanuit het noordwesten kans op lichte regen.